Dit is Jong met het NOS-journaal. De eredivisiewedstrijd Groningen-NEC is gestaakt... nadat een grensrechter was geraakt door een beker bier... die vanuit het publiek was gegooid. Het gebeurde in de 18e minuut. Het stond toen nog 0-0. Volgens het nieuwe KNVB-beleid wordt een wedstrijd meteen gestaakt... als iemand wordt geraakt door spullen uit het publiek. nieuwe regels werden opgesteld nadat Ajaxiet Davy Klaassen... bij de bekerwedstrijd tegen Feyenoord door een aansteker was geraakt. Vorige week werd NAC Breda Willem II gestaakt staak nadat er eerst vuurwerk en daarna bier op het veld was gegooid. In het oosten van Kenia zijn 21 graven ontdekt met vermoedelijk leden van een christelijke secte. Het was in de buurt van een gebouw waar de politie vorige week 15 erg verzwakte leden weghaalde van de Good News International Church. Vier van hen overleden op weg naar het ziekenhuis. De leider van de secte zou hen hebben aangemoedigd zichzelf dood te hongeren. Zo zouden ze in de hemel komen en hun schepper ontmoeten. De secteleider is gearresteerd. De drukte op luchthaven Schiphol viel vandaag mee. Vorig jaar was het op de eerste piekdag van de meivakantie een chaos. Vandaag waren volgens een woordvoerder bij de veiligheidscontroles nauwelijks rijen. En bij de incheckbalie was er, was er een maximale wachttijd van een uur. Afgelopen jaar heeft Schiphol 850 nieuwe beveiligers aangenomen en hun salarissen verhoogd. Vakbond FNV wijst erop dat er nog steeds personeelstekorten zijn... bij onder meer de bagageafhandeling. Eindhoven Airport heeft zo'n 750.000 euro aan schadeclaims uitbetaald... aan mensen die vorig jaar hun vlucht hebben gemist door de lange rijen. Die stonden soms tot buiten de terminal. De rijen waren ontstaan door grote personeelstekorten bij de beveiliging. 1700 mensen hadden een schadeclaim ingediend. Het weer op steeds meer plaatsen droog met wat opklaringen. Vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Minima rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar later weer regen en 14 tot 17 graden.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 Been given a chance. To find the feel with your feet worldwide. Yeah, any of these songs? It's intense. Intense Radio. time for the hottest house vibes on the planet. Global House Vibes with, with DJ Malzo. The weekend. This is intense. I give a dust, guaranteed to make it right if your night is a bust. I give a dust. right here, right where, right here, right where, right here, right where, right here, right where, right here, right where, right here, right where, right.